Kees Groot met het NOS-journaal. Als licht gaan de lonen fors omhoog. Partijleider Klaver zei bij de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma... dat hij de verschillen tussen arm en rijk wil verkleinen. De belastingen voor lage en middeninkomens moeten omlaag... en die voor hoge inkomens omhoog. GroenLinks wil alle kolencentrales sluiten. Premier Rutte blijft bij zijn uitspraken over Turks-Nederlandse jongeren... die na de mislukte staatsgreep de straat op gingen en journalisten het werk onmogelijk maakten. Rutte suggereerde dat die jongeren maar naar Turkije moeten gaan. Turkije noemde die uitspraken vandaag een premier onwaardig. Rutte neemt de Turkse verklaring voor kennisgeving aan. Een man van 27 is veroordeeld tot zes jaar cel voor het doden van zijn stiefkind uit Rotterdam. Volgens de rechter heeft hij de tien maanden oude baby zo hevig door elkaar geschud dat het jongetje kwam te overlijden. De moeder van de baby kreeg anderhalf jaar cel opgelegd voor het mishandelen van haar drie andere kinderen. Ze was volgens de rechter niet direct betrokken bij de dood van de baby. De Franse vrouw die elf jaar geleden als eerste ter wereld een gezichtstransplantatie onderging is overleden. Het is niet duidelijk of haar dood te maken heeft met de ingreep. Ze had de transplantatie gekregen nadat ze door haar hond was gebeten. De laatste jaren kampte de vrouw met afstotingsverschijnselen. Afgelopen winter werden er twee kwaadaardige tumoren ontdekt. Mogelijk was dat een gevolg van de zware medicatie die ze moest slikken tegen de afstoting. Het Nederlands elftal heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gelijk gespeeld. In en tegen Zweden werd het 1-1. Vlak voor rust kwamen de Zweden op voorsprong. In de tweede helft maakte Wesley Sneijder gelijk. In de slotfase werd nog een doelpunt van Bas Dost afgekeurd wegens duwen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen is er veel zon met wat sluierbewolking. Het wordt 24 tot 26 graden.